Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Het is nog steeds onduidelijk wie wordt begraven. Er wordt gemeld dat Gaddafi vandaag nog wordt begraven, maar andere bronnen binnen de Nationale Overgangsraad zeggen dat het misschien pas over enkele dagen gebeurt. Vermoedelijk op een plek die geheim wordt gehouden. Het islamitisch geloof schrijft voor dat een dode zo snel mogelijk wordt begraven. Een zoon van Gaddafi, Seif al-Islam, probeert te vluchten naar buurland Niger. Dat zegt een hoge militaire functionaris van de Libische Nationale Overgangsraad. Gisteren werd gemeld dat Seif gewond in het ziekenhuis lag. Seif al-Islam wordt gezocht door het internationaal strafhof dat verdenkt van misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. De Belgische leraar die tussen 2007 en 2010 drie jonge mensen vermoordde, is veroordeeld tot levenslang. Volgens de rechter zijn er geen verzachtende omstandigheden die een lagere straf rechtvaardigen. Zo zeker één van, van de drie gefolterd en verkracht. De drie slachtoffers waren twee vrouwen van 18 en een man van 22. Europa heeft de eerste satellieten voor het navigatienetwerk Galileo gelanceerd. Vanaf de Europese ruimtevaartbasis Kourou in Frans-Guyana is een Russische raket met twee satellieten vertrokken. Galileo, het grootste ruimtevaartproject van Europa, moet een alternatief worden voor het GPS-systeem van het Amerikaanse leger. Daar wordt nu ook in Europa gebruik van gemaakt, maar door Galileo wil Europa onafhankelijk worden van de Verenigde Staten. In 2014 moet het Galileo-netwerk van in totaal 30 satellieten in gebruik worden genomen. In Amsterdam is de campagne Nederland leest van start gegaan. Tijdens de campagne Staat het leven is verrukkelijk van Remco Kampert centraal. Van het boek worden ruim 700.000 exemplaren onder de bibliotheken in Nederland verspreid. De campagne Nederland leest is bedoeld om het lezen te bevorderen. Het weer zonnig, droog en een graad of 11. Ook het weekend is zonnig en fris. S'nachts ligt de temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file tussen Gooimeer en Blarikum 5 kilometer. Verderop tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Hoevelaken 9. A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Bunnik 9. A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en de afrit Den Dolder 6. De andere kant op vanuit Zwolle tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 4.